Volgens de minister is niet 100% zeker dat de ziekte van de oud-werknemer het gevolg is van werken met de chromaathoudende verf. Hij stond ook bloot aan andere gevaarlijke stoffen. Honderden medewerkers van Defensie zeggen dat ze ziek zijn geworden van het werken met chroom 6. Fabrikanten van smart TV's houden bij waar consumenten naar kijken, dat zegt de Consumentenbond. Iedereen die de voorwaarden bij de installatie van zo'n televisie accepteert, geeft bedrijven toestemming om het kijkgedrag te volgen. Consument heeft onderzoek gedaan naar de kleine lettertjes bij deze televisies met internetverbinding. Het is onduidelijk wat de bedrijven precies met de gegevens doen. De meeste politici in Hongkong willen dat de leider van de stad vertrekt. Ze willen in een extra raadsvergadering een motie indienen om de stadsbestuurder af te zetten. Ze vinden dat hij te veel aan de kant staat van Peking. In Hongkong zijn al dagen massale protesten. Betogers eisen vrije verkiezingen in 2017 zonder dat de Chinese regering zich ermee bemoeit. Eerst waren de betogers vooral studenten, inmiddels komen ze uit alle lagen van de bevolking. De Spaanse regering legt het voorstel voor een referendum over onafhankelijkheid van Catalonië voor aan het constitutionele hof. Het hof kan het referendum afwijzen. Premier Rajoy zegt dat hij niet anders kan, omdat in de grondwet staat dat niet slechts een deel van de bevolking zich kan uitspreken over de soevereiniteit van het land. De regering in Madrid zegt dat een referendum in welke vorm dan ook ongrondwettelijk is. Het weer vanuit het zuiden wat regen of motregen. Het is een graad of 20. Morgen periode met zon, nog een enkele bui en ook ongeveer 20 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.